Uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Japan, de Verenigde Staten en Zuid-Korea gaan hun krachten vaker bundelen op economisch en militair terrein. Dat zeggen de leiders van de landen in een gezamenlijke verklaring. Het is voor het eerst dat de politieke leiders van de drie landen op een speciale top samenkwamen. Het doel was om de relatie tussen Japan en Zuid-Korea te verbeteren. Japan heeft Zuid-Korea begin vorige eeuw tientallen jaren gekoloniseerd en uitgebuit. De VS wil dat de landen hun oneenigheden oplossen... zodat ze zich gezamenlijk kunnen inzetten tegen de dreigende gevaren vanuit buurlanden Noord-Korea en China. De groep West-Afrikaanse landen die verenigd is in ECOWAS... heeft de junta in Niger een laatste kans gegeven om de macht af te staan. Mocht het niet lukken om de junta dit weekend te overtuigen... dan wordt militair ingegrepen. Het moment waarop dat zou moeten gebeuren staat al vast... maar ze maken niet bekend wanneer dat is, zijn woordvoerder. Een interventie in Niger zou volgens het samenwerkingsverband snel en van korte duur zijn... met het doel om de rechtsorde in het land te herstellen. Orca Lolita, die meer dan een halve eeuw in gevangenschap heeft geleefd in de Verenigde Staten, leeft niet meer. Het dier stierf vrijdag terwijl er voorbereidingen werden getroffen voor haar vrijlating. Eerder dit jaar kwamen het aquarium waar ze zat en dierenrechtenactivisten overeen dat de orka vrijgelaten zou worden. Een groep zette zich daar jarenlang voor in. De dieren kunnen zo'n 80 jaar oud worden. Lolita werd 57 jaar. Het is binnenkort niet meer mogelijk om gebruikers op social media platform X, voorheen Twitter, te blokkeren. Dat zegt eigenaar Elon Musk. Alleen privéberichten kunnen dan worden tegengehouden is nog maar de vraag of dat echt gaat gebeuren.